De grootste problemen zitten bij de Nederlandse leesvaardigheid en rekenen. Ook deze leerlingen van een school in Den Haag vonden het moeilijk om hun aandacht bij de lockdownlessen te houden. Ik denk dat ik zelf zeg maar niet echt mijn best heb gedaan, omdat ik snel afgeleid werd. Het verschilt qua lessen. Dus sommige zijn wel goed gegaan, maar sommige Bijvoorbeeld als ik geen zin had, keek, lette ik niet op. Als ik thuis les kreeg, was ik vooral op mijn telefoon. En dat is dus eh, bij elk eh, persoon wel aanwezig, denk ik. Omdat het ook online was, was het ook moeilijk voor de leraren. Dat begrijp ik wel. Maar eh, daardoor konden ze minder aandacht besteden aan ons. Scholieren kennen wel meer Engelse woorden. Waarschijnlijk omdat ze meer series hebben gekeken en videogames hebben gespeeld. De politie in Gelderland heeft een Amber Alert uitgestuurd voor Carlijn uit Arnhem. Het meisje van 17 wordt sinds maandag vermist. Er werd de afgelopen dagen al veel naar haar gezocht, ook door haar vriendin Alida. Ik ben al de hele dag bezig met ja, haar vinden en bedenken waar ze zou kunnen zijn en uitzoeken wie er vrienden zijn. Carlijn is voor het laatst gezien in Havendorp, dat is in de buurt van Arnhem. Een Transavia-vliegtuig is op Schiphol vanmiddag ontruimd omdat er vlak na de landing brand was bij het landingsgestel. Passagiers moesten naar buiten klauteren over de vleugels of via de glijbanen bij de nooduitgang. Twee inzittenden zijn licht gewond geraakt. 3 MMC is vanaf nu een verboden druk. Het spul, ook wel poes genoemd, zorgt ervoor dat je extra energie krijgt en is erg populair onder jongeren. Deze politieman is blij met de maatregel. We kunnen in ieder geval handhaven eh, op het moment dat iemand 3MMC eh, gebruikt en wat bij zich heeft. en het belangrijkste is dus natuurlijk dat het eh, dan niet legaal verkocht kan worden via internet. Er wordt ook nog gewerkt aan een totaalverbod voor designer drugs. Vaak duiken dit soort middelen na een tijdje weer op in een net iets andere samenstelling. Het weer vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen opnieuw zonnig, maximaal 19 graden. Dus nog wat warmer dan vandaag.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 20 minuten sta je in de file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Op de ring van Amsterdam ook een file voor de Koentunnel vanaf Volendam. Een kwartier tijdverlies. En een kwartier vertraging ook op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed.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 Advocaten van nabestaanden van de MH17-ramp zijn geïntimideerd. Ze zouden onder meer zijn gevolgd tot aan hun huis. Volgens RTL Nieuws denkt de NCTV dat Rusland erachter zit. Het kabinet wil dat oud-minister Frank de Graaf het onderzoek gaat leiden... naar de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan. De Graaf was eerder minister van Defensie en is nu lid van de Raad van State. Een man uit Volburg is aangehouden vanwege een antisemitische tekening van Steven Berghuis in Rotterdam. De voetballer stapte in de zomer over van Feyenoord naar Ajax.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 Age of Reason. zou dadelijk weer eens een uh, ouderwetse dance classics in Zandvoort draait door live. Maar Jaap Koper zal Jaap Koper niet zijn als er nog een alternatief FM en een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf eh, volgt.